Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Taliban-strijders hebben de hoofdstad Kabul bereikt. De strijders zouden de voorsteden binnentrekken op enkele tientallen kilometers van het centrum. Volgens de Taliban wordt er met de Afghaanse regering onderhandeld over een vreedzame overgave van de stad. Kabul is tot nu toe de enige grote stad die nog niet helemaal in handen is van de terreurorganisatie. Honderden mensen worden nog vermist na de zware aardbeving gisteren in Haiti. Het dodental staat inmiddels op ruim 300 en dat aantal zal nog wel oplopen, zegt correspondent Nina Jurna. Er zijn heel veel vermiste mensen die onder het puin worden weggehaald. Je moet je ook voorstellen dat ehm, de communicatie met Haiti ook niet heel makkelijk is. Ik probeer dat al de hele dag, maar de telecommunicatiesystemen zijn ook uitgevallen. Huizen zijn ingestort, wegen. Dus ja, het is, het is een chaos. De beving was zo'n 125 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. In het zuiden van Haiti is waarschijnlijk de meeste schade. Een man in Zwartsluis in Overijssel heeft zijn eigen bungalow helemaal vernield. Hij sloeg de ruiten in, haalde deuren eruit en haalde dakpannen van het dak. Hij wil zo voorkomen dat krakers opnieuw in zijn pand gaan zitten. En honderden mensen hebben dit weekend afval langs de Maas opgeruimd... na de overstromingen vorige maand in Limburg. De vrijwilligers gingen met tangen en vuilniszakken op pad... om de stukken schuim, plastic blikjes en puin weg te halen. Vooral heel kleine spulletjes. En je ziet ook vaak al dat het al langere tijd in het water ligt. Dat het al eh, een stukje aan het vergaan is. Dat merk ik wel, ja. Kleine stukjes verpakkingsplastic die erin zitten... Eh, stukken schuim, eh, plastic zakken, eh, van het een of het ander. Eigenlijk alle ja, verpakkingen die je iedere dag in de supermarkt tegenkomt. Uiteindelijk zijn er ruim 100 bouwcontainers aan afval verzameld. Het weer lekker zonnig met af en toe wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 21 graden op de Wadden en 27 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rotterpolderplein.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 This is the legendary Orient Express, witness to many strange adventures and foreign intrigues. From Istanbul to Calais. terug bij het tweede uur van onze treintrip. Ja, we bevinden ons plotsklaps in de Orient Express. Een trein vol intriges, vertier en romantiek, verdriet en eh, mysterie. Kortom, we kunnen ons eh, weer gaan opmaken voor nog een avontuurlijke eh, spoortocht. swingend ingeluid hier door filmcomponist en part-time jazz big band arranger, arrangeur Dennis Dries. of Dries T-R-E-I-T-H in zijn orkest. Met het nummer, inderdaad, Orient Express. Ja, over eh, mysterieuze treinen gesproken. Daarover zong in het ver verleden al deze volgende man. Little Junior Parker. Mystery Train. Train I ride. bit of conversation. Spreken op het station. We hebben het allemaal wel eens eh, gedaan, denk ik. Cassandra Wilson's eh, versie van The Last Train to Clarksville. Een eh, song van de Monkees uit de jaren 60... waarin een jonge man zijn vriendin aanspoort... hem nog een keer te ontmoeten op het station van Clarksville. Want hij weet niet of hij nog ooit terugkomt van het oorlogsveld in Vietnam wel te verstaan. Dat was de achtergrond van die song. Robbie Robertson van de band. Die schreef natuurlijk de nodige klassiekers... waaronder deze eh, The Night They Drove Old Dixie Down... waarin verslag wordt gedaan van hoe een zuiderling of een confederate het eh, vaart... om in de laatste fase van die Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw... verslagen te worden door het noorden, door de unionisten... Uh, doordat onder meer vitale spoorwegverbindingen werden afgesneden. En eh, de laatste jaren liggen die lyrics nogal onder het eh, vergrootglas... van de dwangpolitie van de politieke correctheid. Dus weet je, eh, dacht de jazz saxofonist Tom Talitz... ik maak er gewoon een mooie instrumental van. En hij, werd daarmee, hij werd daarbij ondersteund door vrij orgelwerk van Brian Charette. En even waanden we ons weer in een soort van gospel train. Um, ja, ik ga even terug, uh, of ik ga ja, terug uh, ja, naar, naar Japan. Uh, er is natuurlijk veel in het nieuws geweest de afgelopen weken. Dus we verplaatsen ons naar Japan. まもなく2番線に特急踊り子114号東京行きが参ります危ないですから黄色い線までお下がりください some kind of Wall Street super lawyer So why is he looking so relaxed Serving beverages and snacks like we're not moving at all. The man there on the platform in the town we just came through, he looked exactly like a teacher FM Jazz. just had was fear and death defying? They must have gone somewhere, but the black train stopping there. Black train. When the train had pulled away. The dark windows opened wide. The whole town was all lit up. All the people came outside when the classes were filled up songs were sung again. Everyone looked at their neighbor. Each one could see a friend. They all wondered where voor de eerst zangeres Stacy Kent... die wegdoezelde in de Shinkansen, de supersnelle trein in eh, eh, eh, Japan. Van Tokio naar Nagoya reisde ze en ze zweefde over het spoor en begon een beetje realiteit en fantasie door elkaar te halen. En ja, daarna werd ze gevolgd door John McLean en Charles Barkatz. Charles Barkatz, de gitarist, Franse gitarist. En John McLean, Amerikaanse eh, ja, auteur, theaterdirecteur, doet van alles. Uh, speelt doedelzak, maar hij zingt ook Black Train. Een soort trein der traagheid. Een mysterieuze trein ergens in Amerika te vinden. dat nummer Black Train op het album van die John McLean... en zijn compaan Charles Barkat's Shadow Man... dat aan het eind van vorig jaar is uitgekomen. Een heel jazzy blues album kan ik je enorm aanraden. 274 Kemijärveltä Helsinkiin arvioitu saapumisaika on kello 21.20. Raiteelle 1. Myöhästymisen syynä ratajärjestelmä vika. The Midnight Train uit Georgia van Gladys Knights en de Pips eh, niet. Maar hier eh, in een uitvoering van Sissy Houston. Inderdaad, de moeder van Whitney. Eh, oorspronkelijk was het een country tune van de zanger, country zanger en schrijver Jim Weatherly. En die werd door die Sissy, Houston omgetoverd tot een country soul slijper. Alvorens eh, Gladys Knight er wereldwijd eh, de hitparades mee wist te bereiken. En Sissy Houston is bij ons binnengelopen op plek 1628 in de top 2020 cover-up. voor Sissy Houston... hoorde je de Fin Timo Lassie, de met uh, zijn tenorsax... ons de wijde Finse toendra's uh, in blies... met zijn nummertje Northern Express op zoek naar het Noorderlicht. Ja, the train keeps a rolling, de ZFM Jazz Express... Jeff Goldub hoorde je hier met, eh, op gitaar met Brian Auger op orgel. Try, the Train Keeps on Rolling, zo heette dat nummer ook. Ja, ik zie dat we nog een kwartiertje te hebben... voordat we onze eindbestemming eh, eh, bereiken. We gaan, we denderen snel voort. Het wordt nu echt menus. We gaan naar New York, Brooklyn. This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. ride. Hold on tight so you don't slip or slide. This train is packed, you don't get no seat. Yup, you gotta stand on your tired feet. Where we going, don't worry, you'll be there in a hurry. But you better watch your pockets, cause the thieves work quickly. This is a New York transit thing. Don't wear too much gold and hide your diamond rings. And don't smile at anyone Cause people out here, they like to travel with handguns. You say you like this trip, well, are you sure? Better step lively and watch the, watch the closing doors. taking you downtown, headed for Brooklyn, Brooklyn, the planet. Somebody stinks in here. I hope you can stand it. Homeless people everywhere holding cups for change. And if you don't have none, they may look at you strange. But this is all part of the scene. And yo, check those kids, cause they're starting to scheme. See them looking at you up and down. Oh yeah, they can tell if you're somebody from out of town. Think they won't harm you? Well, they might. And that ain't right, but every day is like a fight. Ah, ah, ah, I, can't quit, I gotta do what I must you on a ride with the lyrics I bust, cause I'm a master. Try to diss and I blast to any whack MC that steps up is getting blasted straight against the wall. Cause I don't stall, I give them drama and trauma till they all fall. And for those who don't know about the city life, it's where we take no pity and the kiddies are trite. Taking the train is just part of it. The next stop is Brooklyn. You're coming to the heart of it. You never know what will occur. So just keep to yourself and watch the closing doors. nam ons mee op een uh, vervaarlijk eh, transit ride, een metroritje eh, richting Brooklyn. En hij werd daarin bijgestaan op saxofoon door niemand anders dan Brantford Marsalis. Watch the closing doors. Ja, ik zei het al, we naderen de eindbestemming. dat doen we via station Harlem, waar zanger Alan Harris opgroeide. En dit nummertje, I Grew Up, komt van zijn onlangs uitgekomen album Kate's Soul Food, Alan Harris. ZFM Jazz. was raised. I was raised. shoulders where I learned how to give. Harlem is the place. Harlem is the place where I live. a jukebox sat in the corner. Your favorite tune would play while you dance. Afro hair right on, brother. Platform shoes, Motown blues, gangster hats. Doo-wop groups on the corner. Girls double dutch, and man, they could twist. Buy a deuce and a quarter. Play a number, you hope that it hits. I grew up with the people who believed in hard work. I grew up and shoulders where I learned how to give. Yes, Harlem is the place, Harlem is the place where I live. I grew up with the people who believed in hard work. I grew up, never heard them use the N-word. I grew up, stood on shoulders where I learned how to give. Yes, Harlem is a place, Harlem is a place where I live. Harris grew up. Groeide op in uh, eh, Haarlem. Eh, maar dat is niet de eindbestemming natuurlijk van onze trein. De eindbestemming is Zandvoort, Zandvoort aan Zee, Groovetown. Uh, ja, we zitten echt aan het einde. Mijn naam is eh, Edward Rauwers. Ik was je machinist en conducteur van vandaag. Ik hoop dat je het treinritje leuk vond. laat het weten op onze ZFM Jazz Facebook page. Ehm, mijn eh, playlist komt te staan op die Facebookpage en op mijngroeven.nl. Tot ziens, tabé. Vergeet bij het uitchecken niet je goede humeur eh, mee te nemen. En de volgende keer weer in te checken bij ZFM Jazz. Tot ziens, tabé.